Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De commando's die Osama Taki, waar president Obama de elite-eenheid bedankte voor het moedige optreden. De bijeenkomst was besloten om de identiteit van de commando's geheim te houden. Obama noemde de operatie tegen Bin Laden een van de succesvolste militaire acties uit de geschiedenis. De euro is gisteravond minder waard geworden door geruchten dat Griekenland uit de euro zou willen stappen. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde dat er over spoedberaad werd gehouden in Luxemburg. Er bleek inderdaad een bijeenkomst te zijn, maar zowel Griekenland als Luxemburg zijn met klem dat de Grieken gewoon in de monetaire unie blijven. De koers van de euro was toen al ruim een procent gedaald. Groot-Brittannië krijgt geen nieuw kiesstelsel. Bij het referendum van donderdag stemden twee derde van de Britten tegen. Dat betekent dat het huidige systeem blijft bestaan waarbij de twee grootste partijen bijna alle parlementszetels krijgen. De uitkomst is een tegenslag voor de Liberaal-Democraten, de derde partij van het land. Zij verloren bovendien de lokale verkiezingen die tegelijk met het referendum werden gehouden. Het Nederlandse marineschip Tromp heeft voor de Somalische kust vier vermoedelijke piraten aangehouden. Hun boot was door een Spaans patrouillevliegtuig ontdekt. De vier Somaliërs konden niet gevangen worden genomen omdat ze nog niet strafbaars hadden gedaan. Na verhoor zijn ze daarom weer aan land gebracht. Hun boot is vernietigd. Minister De Jager van Financiën heeft in een interview met de Telegraaf bekendgemaakt dat hij een homoseksuele relatie heeft. De Jager was vrijgezel, maar zegt in de krant dat hij sinds kort een vriend heeft. Het was niet algemeen bekend dat de CDA-minister een partner heeft van hetzelfde geslacht. Dat was wel zo bij zijn partijgenoten Joop Wijn en Gerda Verburg in eerdere kabinetten. Het weer, het wordt een zonnige dag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm met later op de dag vanuit het westen kans op onweer.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 Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. Tell walk, walk, block. Who killing them?